Hulpdiensten zijn er massaal uitgerukt omdat er een auto is vermist. Volgens de politie sloeg de auto eerder over de kop. Hoeveel mensen erin zitten is nog niet duidelijk. Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank. Eind vorige maand vroegen 120.000 mensen, dat is 30% meer dan vorig jaar, hulp. Komt volgens de organisatie door de stijgende energiekosten en de hoge inflatie. Vooral mensen in loondienst komen nu steeds vaker in de problemen. Sinds september kunnen meer mensen bij de voedselbank terecht voor een hulppakket. Een oproep van de burgemeester van Haaksberg in Overijssel. Gebruik rond de jaarwisseling geen klaphamer. Dat is een apparaat waarmee je een harde knal kunt maken. Met zo'n klaphamer kwam afgelopen oud een nieuw Bram van 1200 om het leven. Een verbod op zo'n apparaat kan niet meer worden geregeld. Al werd gisteren in de rechtbank wel duidelijk dat je voor het gebruiken van zwaar gestraft kunt worden, zegt de advocaat van de ouders van de omgekomen jongen. We staan nu natuurlijk voor oud en nieuw, eh, waarop eh, misschien mensen eh, op het idee zullen komen om met zo'n middeleeuws apparaat, zoals cliënten dat ook noemen, gaan experimenteren. En ik hoop ook dat dit signaal duidelijk is. Doe het niet, want als er iets gebeurt, ja, dan, dan word je voor het gerecht gesleept en zal je daarvoor moeten boeten. De man die de klaphamer bediende in Haaksbergen kreeg gisteren een taakstraf van 240 uur. En voor de echte fans van Pokémon wordt het een moeilijke tijd. Na 25 jaar komt er een einde aan de verhaallijn van het duo Pikachu en zijn trainer Ash. De Japanse makers van de serie vinden het tijd worden dat er nieuwe hoofdpersonen komen, waaronder een vrouw en ook andere verhaallijnen. Anime-kenner en DJ Mai noemt het een spannende, maar ook goede stap. Het feit dat deze twee stoppen is slim. Misschien tricky hier en daar, want we zijn natuurlijk wel vertrouwd aan deze twee. Maar ik denk dat het wel ook een beetje past in deze tijd. Eh, ik ga 100% kijken naar de afscheid van Ash Ketchum. Dat is toch nog steeds, eh, al ben ik 30, <laughs> nog steeds wel een stukje jeugd waar ik met veel plezier naar kijk. Dat is toch echt wel een dingetje. Het weer, het is nog steeds glad. Let dus op, vanavond en vannacht wordt het wel min 8. Morgen eerst mistig, daarna zon. En temperatuur ligt rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je drie kwartier tijdverlies tussen knooppunt Almere en Lelystad.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 Maar dan ik. en Paul en Yvonne, die Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, wat kost het nou? Ezeltje rijden. Of ezeltje prik, hup, een pen in je rug. Zeg, hou jij je hoeven is bij je. En met grins stond ik opeens in de ezelsbrug ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige geknier. Maar ze pakte me terug, direct naar was enkel alleen om de reden dat hij als voorkant voor schub met me liep.